Eerder was het advies nog om te vertrekken naar een veilige plek, maar volgens de autoriteiten is het nu te laat om te vluchten. Ja, Yasi wordt waarschijnlijk een van de zwaarste stormen in de geschiedenis van Australië. Het orkaanfront dat Queensland nadert is zo'n 500 kilometer breed en er worden windsnelheden verwacht van 300 kilometer per uur. De directeuren van bijna alle banken in Nederland moeten in de Tweede Kamer komen uitleggen wat ze hebben geleerd van de economische crisis. Ze moeten ook vertellen of ze zich houden aan de beloftes uit hun eigen gedragscode. Daarin staat onder meer dat de bonussen worden versoberd, dat risico's beter moeten worden ingeschat en dat bankiers beter moeten worden geschoold. De Kamer vindt dat veel banken op de oude voet verder gaan en weer te hoge bonussen uitdelen. President Abdullah Saleh van Jemen stelt zich in 2013 niet verkiesbaar. En hij zal tegen die tijd ook niet de macht overdragen aan zijn zoon, heeft hij in een toespraak beloofd. Hij hoopt daarmee de demonstranten tegemoet te komen die al dagen zijn vertrek eisen. De betogers in Jemen willen een andere president die zorgt voor politieke hervormingen en lagere voedselprijzen. De jemenitische president volgt met zijn aanbod de Egyptische president Mubarak... die gisteravond aankondigde dat hij zich in september niet verkiesbaar zal stellen. Maar de demonstranten in Cairo hebben Mubarak's gebaar meteen afgewezen. Ze eisen dat hij onmiddellijk vertrekt. Wereldwijd gaat het goed op de beurzen. De Nikkei-index in Japan kende de grootste stijging in twee maanden. En ook in Europa houden de beurzen de stijgende lijn vast. Dat heeft vooral te maken met gunstige berichten uit de Verenigde Staten. De mooie cijfers drukken volgens analisten de zorgen over de spanning in Egypte naar de achtergrond. Het weer, het wordt een grijze dag, maar wel overwegend droog bij maxima van 3 tot 6 graden.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 Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind.